Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Rode Kruis is begonnen met het afbreken van tenten voor asielzoekers. Die hadden ze vorige week bij het aanmeldcentrum in Ter Apel neergezet... omdat het er te vol was en mensen buiten moesten slapen. Er is nu tijdelijk extra noodopvang geregeld. De inspectie trekt vandaag aan de bel over asielzoekerscentra. Ze maken zich zorgen over kinderen en jongeren die daar wonen. Tussen 2400 en 2500 kinderen zitten nu in de asielopvang langer dan drie maanden... en zouden dus eigenlijk al een huis en een woning en een school moeten hebben in een gemeente. Zij wachten dus te lang. de reïntegratie en eh, de stabiliteit en de ontwikkeling van deze kinderen staat dus, eh, wordt uitgesteld. De inspectie maakt zich daar zorgen over en wil dat de staatssecretaris zo snel mogelijk ingrijpt. Heb je meegedaan aan The Voice of Holland, er gewerkt en daar grensoverschrijdend gedrag meegemaakt? Meld je dan bij Slachtofferhulp Nederland. De organisatie doet bij nu.nl een oproep omdat ze bang zijn dat slachtoffers zich niet meer melden. Sinds de uitzending van Boos, waar de misstanden bij de Voice naar buiten kwamen... konden slachtoffers zich melden bij een advocatenkantoor. Maar dat meldpunt is sinds vorige week dicht. Slachtofferhulp zegt dat er nog altijd mensen zijn die zich niet hebben laten horen... en wil er voor hen zijn. En de rechtszaak tegen Willem Engel begint op dit moment. De leider van Viruswaarheid staat voor de rechter vanwege een aantal coronaberichten op zijn socials. Zo riep hij onder meer op om GGD-medewerkers in prikstraten op de foto te zetten. En Sjors van 12 uit Arnhem is dol op honkballen en hij is er ook hartstikke goed in. Hij wil meedoen aan het EK honkbal onder de 12 in Wenen. Maar op die leeftijd krijg je geen geld van de bond... en er is 14.000 euro nodig om het hele team mee te kunnen laten doen. En daarom doen Sjors en zijn vader een oproep. Ja, om ehm, een klein beetje te doneren. En daar helpt onze team om naar de EK te gaan. En dan kunnen we lekker spelen. Kinderen gaan zelf koekjes bakken. Die gaan ze bij de deur afgeven sleutelhangertje. Kun je dus voor, voor minimaal 5 euro kun je deze kopen en dan help je ons. Het gaat best hard, maar er is nog niet genoeg geld opgehaald. Er moet nog zo'n 4000 euro bij. En het weer nog, het wordt een prima zomerdagje. Droog en vooral in het zuiden ook behoorlijk zonnig. Er kunnen wel wat stapelwolken ontstaan. Het wordt 18 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting Zertogenbos tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum 4 kilometer file. Op de A9 Alkmaar richting Amsterveen bij knooppunt Rotterpolderplein 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. A9 Alkmaar Amsterveen, bij amsterveen Stadswaard 5 kilometer file.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 baby, do that conga. south, the breaking dawn, the mist that comes before the sun is van de zomer op CFM. Hoor je nu overal, hoor je nu overal. Ieder en maal weer. CFM Zandvoort. We'll turn it dust where we go. Before we know it, time just flies away. We lose control. try to pay when dreams get crushed But we come back stronger There's always gotta be a way to not give up Oh, I wonder why we keep trying to chase a feeling that was all ZFM.